uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het westen van India zijn twee bussen in de rivier gestort... toen de brug waarop ze reden het begaf. Gevreesd wordt dat alle 22 inzittenden zijn omgekomen. De brug stortte waarschijnlijk in door de sterke stroming van de rivier. Reddingswerkers hebben vanwege het slechte weer moeite om de bussen te vinden. Op veerboten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië wordt sinds kort gepatrouilleerd door gewapende Franse politieagenten. De veiligheidseisen voor veerboten zijn verscherpt na de recente aanslagen, zoals in Nice en München. Afgelopen weekenden leidden extra controles tot enorme files bij de haven van Dover. De Duitse SPD wil dat partijgenoot Petra Hinz onmiddellijk haar ontslag indient. De parlementariër kwam vorige maand in opspraak. In haar cv stond dat ze rechten had gestudeerd, maar in werkelijkheid heeft ze de middelbare school niet afgemaakt. Toen dat bekend werd meldde ze zich ziek en sindsdien is ze onbereikbaar. ING heeft het afgelopen kwartaal 1,3 miljard euro winst gemaakt. Dat is bijna drie keer zoveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Toen werd de winst gedrukt door een eenmalige tegenvaller. De omzet was ruim 4,5 miljard euro. ING heeft er het afgelopen half jaar veel klanten bij gekregen, zo'n 650.000. De vrouw van de Nicaraguaanse president Ortega is aangewezen als zijn running mate voor de verkiezingen later dit jaar. Ortega zegt dat dit past in het beleid van zijn partij om voor de helft van alle verkiesbare plekken vrouwelijke kandidaten te vinden. De oppositie is minder enthousiast, die is bang dat het echtpaar Ortega zijn greep op de macht in Nicaragua wil verstevigen. Het weer, een bewolkte en druilerige ochtend. En in het zuiden blijft het nog even doorregenen. In het noordwesten wordt het droog en daar kan ook de zon tevoorschijn komen. Het wordt vanmiddag een graad of 21. Morgen ook vrij wisselvallig. Vanaf vrijdag wordt het droger en warmer. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is bij knooppunt Badhoevedorp de verbindingsweg met de A4 richting Amsterdam dicht door een ongeluk. Je zult daar dus om moeten rijden via knooppunt Raasdorp over de A5. Op de ring Amsterdam de A10 daar staat tussen Nieuwendam en knooppunt Watergasmeer 2 kilometer naar een ongeluk. Bij knooppunt Watergasmeer zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Er staat 3 kilometer voor knooppunt Lunetten.